uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Vereniging van Strafrechtadvocaten is verbaasd dat de deken in Amsterdam, advocaat Stijn Franke, dringend advies heeft gegeven zich terug te trekken als raadsman van Willem Holleder. Op Radio 1 zei de voorzitter van de vereniging dat hem niet duidelijk is waarom de deken nu met dit advies komt. Tot nu toe vond hij het geen probleem dat Franke in een eerder stadium de ex-vriendin van Holleder verdedigde. Die ex-vriendin heeft samen met de zussen van Holleder een klacht ingediend tegen Franke vanwege belangenverstrengeling. Franke maakte vanmiddag bekend dat hij het advies van de deken volgt en de verdediging neerlegt. Alle drie de bomaanslagen die vandaag werden gepleegd in Bagdad zijn opgeëist door IS. Door de explosies werden meer dan 100 mensen gedood. Zeker 175 mensen raakten gewond. De zwaarste aanslag was vanochtend in een Sjiitische wijk. Daar ontplofte een autobom op een drukke markt en werden zeker 63 mensen gedood. Vanmiddag ontplofte elders in de Iraakse hoofdstad nog twee autobommen. Homo's en lesbiennes in Italië mogen geregistreerd samenwonen. Na de Senaat heeft ook het Huis van Afgevaardigden daarmee ingestemd. Homoactivisten spreken van een historische dag, maar zijn ook teleurgesteld. Want de mogelijkheid dat homo's kinderen adopteren werd op het laatste moment uit de wet gehaald. Vooral het Vaticaan verzette zich daar hevig tegen. Sommige Italiaanse gemeenten hebben al gezegd dat ze de nieuwe homowet niet zullen uitvoeren. De zilveren Nipkoff-schijf gaat dit jaar hoe dan ook naar de VPRO. De drie genomineerde programma's zijn allemaal door die omroep uitgezonden. Het gaat om Langs de oevers van de Yangtze, Zondag met Lubach en De Hokjesman. De uiteindelijke winnaar van de Nipkoff-schijf wordt op 10 juni bekendgemaakt. Dan wordt ook duidelijk wie de zilveren reismicrofoon voor het beste radioprogramma heeft gewonnen.